een Klomp met het NOS-journaal. De Duitse politie in Herne, maar of het de 19-jarige verdachte is, is nog niet bekend. In de buurt van de snackbar stond een huis in brand. Mogelijk heeft hij zich daar schuilgehouden. Bij de Cinemac in Ede is een grote politiemacht op de been geweest... vanwege een dreiging bij het debat van christelijke lijsttrekkers. De politie zegt dat de dreiging inmiddels voorbij is. Wat er aan de hand was bij de bioscoop is niet duidelijk. Het debat in de Cinemac is ook gewoon doorgegaan. Mensen mochten wel naar binnen, maar sommigen werden gefouilleerd. De lijsttrekkers van de SGP, ChristenUnie en het CDA deden eraan mee. Op een snelweg bij Ancona in het noordoosten van Italië is een viaduct ingestort. Daarbij zijn twee doden gevallen. Het gaat om een man van 60 en zijn vrouw van 54 die net onder het viaduct doorreden toen het naar beneden kwam. Drie bouwvakkers die aan het werk waren raakten gewond. Waardoor het viaduct kon instorten is niet duidelijk. Vanwege werkzaamheden was het viaduct ook gesloten. In de Europa League heeft Ajax uit verloren van FC Kopenhagen. In Denemarken werd het 2-1. Ajax stond al na 30 seconden met 1-0 achter. Dolberg maakte het belangrijke uitdoelpunt. Volgende week kan Ajax de volgende ronde bereiken. Dan spelen de Amsterdammers thuis.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1219. We gaan luisteren twee uur lang naar New Age muziek. Ik ben Benno Veugen, uw gast hier. Ik eh, draai de plaatjes achter elkaar. En in het begin van het uur vertel ik even over de nieuwe werkjes. Ja, ja. De artiesten zijn uit hun winterslaap... Eh, gekomen en de cd's stromen weer binnen. Dat is wel heel, erg fijn. Eh, vier in dit eh, programma. Greg Maroni op solo piano. Hij eh, neemt de aftrap, zal ik maar zeggen. Quiet Piano Improvisations, of volume 2. En daar beginnen we mee. Dus alleen maar ehm, piano. Daarna komt eh, Maria Parker en zij heeft een, eh, sinds lange tijd eigenlijk weer een nieuwe album gemaakt. Indo-Latin Jazz, live in concert. En zij eh, komt daar gelijk achteraan. En in het volgende uur hebben we natuurlijk ook weer twee gloed, gloed nieuw werkjes. Wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via peacefulradio.info. Daar vind je de playlist 1219. En we gaan gauw beginnen hier op CFM Zandvoort. Veel luisterplezier. listening to Peaceful Radio.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

I'm Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. Thank you. Hi, I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com.